Mark Visser met het NOS-journaal. In het Amerikaanse bekend aantal doden en gewonden gevallen. Volgens het Rode Kruis is het plaatsje Joplin in Missouri door een tornado voor driekwart verwoest. Hele woonwijken liggen in puin en een ziekenhuis raakte zwaar beschadigd. Sommige Amerikaanse media melden zeker 30 doden en tientallen gewonden. In de stad Minneapolis viel door een tornado zeker één dode en raakte 18 mensen gewond. Moslimextremisten hebben in de Pakistanse stad Karachi een marinebasis bestormd. Een groep van 10 tot 15 overvallers drong de basis binnen en opende het vuur op de aanwezige marinemensen. Volgens de Pakistanse legerleiding zijn er tot nu toe zeker vier militairen gedood en negen gewond geraakt. In een telefoontje aan persbureau Reuters eisten het Pakistanse Taliban de verantwoordelijkheid voor de aanslag op. Een Boeing 777 van de Israëlische maatschappij El Al heeft met succes een noodlanding gemaakt op het vliegveld van Tel Aviv. Het toestel met 260 passagiers kreeg kort voor vertrek naar de Verenigde Staten problemen met het landingsgestel. Daarop keerde de Boeing terug naar Tel Aviv, waar uit voorzorg meer dan 70 reddingsploeg klaar stonden. De piloot slaagde erin de Boeing veilig aan de grond te zetten. De 566 leden van 12 provinciale staten kiezen vanmiddag om 3 uur de Eerste Kamer. Als iedereen op zijn eigen partij stemt, halen VVD, CDA en PVV samen 37 zetels. Met steun van de ene SGP-zetel zou het kabinet Rutte net een meerderheid hebben. Maar de uitslag is verder van zeker, omdat er zes restzetels zijn te verdelen. Afgelopen weken hebben het regeringskamp en de oppositie achter de schermen druk over het stemgedrag van de statenleden onderhandeld. Het weer droog en zonnig met dan een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag enkele stapelwolken. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het. Dit is John Souhoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en Alkmaar.